11 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is echt niet oké om voor te dringen voor een vaccinatie, zegt de GGD. Nadat jongeren in de Volkskrant hadden verteld over een trucje... waarmee ze al geprikt kunnen worden, terwijl ze nog niet aan de beurt zijn. Ze doen dan net alsof ze een medische indicatie hebben. Daar is de GGD niet blij mee. Ik vind het onfatsoenlijk. Ik, ik heb een paar van de argumenten eh, gelezen van... ja, anders blijven de prikken toch maar liggen. Dat is niet zo. Prikstraatmedewerkers moeten nu strenger controleren op de juiste medische papieren. Maar ook weer niet te, want sommige mensen komen echt zonder brief... omdat hun huisarts die nog niet heeft geschreven. Als de mensen dus terecht met de medische indicatie komen... en ze hebben geen uitnodigingsbrief, dan is het ook wel heel erg zuur om die terug te sturen. Dus we zijn laagdrempelig. En ja, van die laagdrempeligheid maken ook mensen misbruik. Voetballer David Neres is opgepakt op een illegaal feestje in Brazilië. Een nieuwsorganisatie heeft een politiefoto van de Ajaxie te pakken gekregen. Op het feest in Sao Paulo waren om twee uur s'nachts meer dan 120 mensen aan het dansen en drinken. De meesten droegen geen mondkapje. Vanwege corona zijn feestjes in Brazilië na 9 uur s'avonds verboden. Voor gezond eten moet je je portemonnee trekken. Terwijl snoep en ijs juist goedkoper zijn geworden de afgelopen 10 jaar. Daar snapt het voedingscentrum niks van. Als je ziet dat zoveel mensen veel meer schijf van vijf producten zouden moeten eten... en juist hun consumptie van, van snoep en snacks zouden moeten verlagen... dan is het wel zorgelijk dat dat zelfs goedkoper is geworden. Voor groente en fruit betaal je inmiddels ruim 20% meer dan 10 jaar geleden. Volgens het voedingscentrum is het tijd voor een suikertax. De vos laat zich steeds vaker zien. In Zandvoort en Velzen lopen de dieren regelmatig op straat... tot grote blijdschap van fotografen. De aantrekkingskracht is natuurlijk het prachtige gezicht van jonge vosjes... die dartelen over eh, de, de weide hier natuurlijk. De spanning, eh, krijg ik hem te zien of krijg ik hem niet te zien? Het is, het is gewoon een prachtig beest. Eh, eh, de karaktertrekken die je bij die beesten ziet, is echt, ja, die zijn heel menselijk vaak. Ja, maar dat zijn ze dus niet, zegt deze bioloog. Nee, ze denken dan eh, dat hij eh, tam is. En dat is hij niet. Het blijft een wild dier. Niet voeren dus, zegt hij. Niet aaien en gewoon vanaf een afstand genieten. Het weer, het wordt mooi, droog, best wat zon en het gaat of 19. De komende dagen gaat de temperatuur verder omhoog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan korte files naar Amsterdam op de A4 en op de A44 vanuit Den Haag...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 For forty days or even more, the line went slack and take once more. All boats were lost, there were only four, but still that will did go. silent. you're gone too far, cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far.